Volgens Aal topman Frans Muller zijn er steeds meer tekenen dat de inflatie toch echt voorbij zijn eh, hele hoge piek is. En er is dus zelfs weer wat ruimte voor de verlaging van de prijs van sommige producten. Maar eh, uit onderzoek van databureau Hyper bleek vorige maand al... dat sommige dingen in Nederlandse supermarkten echt al goedkoper zijn geworden dan een jaar geleden. Het gaat dan eh, niet om heel veel producten, maar bijvoorbeeld wel om komkommers, aardbeien en meloenen. Hoeveel de prijzen naar beneden gaan is niet bekend. In Frankrijk worden elf mensen vermist na een brand in een vakantiehuis voor gehandicapten. De Franse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat ze allemaal zijn omgekomen. Het vuur brak waarschijnlijk uit op de begane grond van het huis. 17 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen zou in shock zijn geraakt. Studentenorganisaties in Utrecht willen dat de introweken toegankelijker worden voor jongeren die in een rolstoel zitten, een chronische ziekte hebben of een andere beperking. Veel jongeren in die situatie voelen zich niet welkom bij de intro, bijvoorbeeld door ontoegankelijke gebouwen en een te intensief programma. De studentenclubs willen dat deze jongeren meer worden betrokken bij de organisatie van de intro. En er komt misschien een nieuwe robot op de markt. Onderzoekers van TNO zijn druk bezig met robothond Spot. Bedoeling is dat hij in de toekomst ingezet kan worden om op lastige plekken inspecties te doen. Deze onderzoekster vertelt hoe Spot werkt. Hij is nu eh, een pijp aan het inspecteren. I'm checking whether the pipe is leaking. Of die eh, nou ja, aan het lekken is bijvoorbeeld. En daar heeft hij weer speciale sensoren voor om dat te doen. Ehm, nou ja, en volgens mij is het is goed. Safe. Ja. The pipe is not leaking. <laughs> De snuffelende robothond kan ook worden ingezet om mensenlevens te redden bij een aardbeving, zoals in Turkije en Syrië. Maar daarvoor heeft Spot nog wel wat puppytraining nodig. Krijg je nog het weer. In de kustprovincies is het flink zonnig. In het oosten is het nog bewolkt. Later op steeds meer plekken zon. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege technische problemen is de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk momenteel dicht bij de Velsertunnel. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Het verkeer kan omrijden via de Wijkertunnel in de naastgelegen A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ze waren een van de populairste bands uit de Haagse beat scene. Wasted Words was een van hun grootste hits, maar ook It's the Same Old Song en Why Don't You Take It zijn niet te versmaden. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. werd opgericht in 1961 als Sandy Coast Kiffle Group door de 14-jarige Hans Vermeulen. In 1974 viel de groep uit elkaar. Sandy Coast wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse 60s groepen. Ze scoorden met songs als The Eyes of Jenny, True Love That's a Wonder en I See Your Face Again.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 summer And I never thought I'd see her She told me she's almost 25 Been through some struggle and some strife And she is pretty Ooh, like she was It's not the color, not the size Guess it's the promise in those eyes That makes her pretty Ooh, like she was man. I don't know if I'll ever see her again. 70s muziek luister je naar Triple Play. Kees de Haan. have such very long talks together. But now many times we don't know nothing to say. Zet de radio zacht, maar ik weet niets meer Van alles wat ik net nog in mezelf zei Denk jij dit moment hetzelfde? Maar om terug te gaan gingen wij te ver Je geeft me vuur voor een nieuwe cavalier En in de verte stijgt een jet van Martinez oh, wat hou ik van jou, denk ik in de halde hele wereld is daar waar wij tussen staan. En een stem zegt willen alle passagiers voor de KL 204 naar de uitgang gaan. Als ik 10 kilometer hoog in je vliegmachine. Kun je mij al zou je willen niet eens meer zien. Je zegt nog zacht, ik schrijf je wel, als alles wat doen is. Ik knik alleen, oké, maar weet dat ik je nu al veel te erg mis. Dan ga je door de pascontrole, je kijkt nog even om en je zwaait naar mij. <laughs> Ik glimlach, maar iets sterft in mij. Want ik weet ook nou is het echt voorbij staar uit het raam van het restaurant en zie Schiphol in de nacht. Op een landingsbaan knippert ver een licht, daar wordt een L al binnengebracht. De koffie is heet en bitter, de stewardess lacht en dan klinkt hol. De laatste oproep voor de passagier van de KL204. Oh, ik haat Schiphol. Want als ik God was, en die zilveren vogel vloog voorbij, samen met jou. lucht en ik bracht jou weer bij mij terug. Als ik God was. Maar tien kilometer hoog in je vliegmachine. Kun je mij als zou je willen niet eens meer zien? de snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik af bij Vinkenveen. Er zijn een stuk of drie clubs in Hilversum en dan ga ik dan maar heen. Peter Koelewijn is een icoon in de vaderlandse muziekbusiness. Hij is de grondlegger van de rock and roll in ons land, maar schuwde ook ander werk niet. Vlucht KL 204 was de eerste maar ook songs als De Sprongen in het Duister en De Loop van een Geweer zijn. Triple Play, toppers van toen. Een koude morgen, kwart over twee. En in een bed vecht een vrouw hard voor haar baby. Het is haar eerste en elke week snijdt door haar heen, maar zij denkt slechts aan haar baby. Zij houdt de spijlen krampachtig vast, dan een zacht huilen en de moeder lacht en luistert. Het kind is daar voor de eerste sprong in het duin. vijf over acht. Hij ziet het schoolplein en hij voelt zijn knieën knikken. De eerste schooldag en hij zegt zacht. Ik wil naar huis, maar moeder hoort niets van zijn snikken. Want hij is al zes, baas over vriendjes. Het echte schoffie maar diep in zijn hartje. In 1970 scoorde de T-set een grote hit met She Likes Weeds. Het nummer ging over een vrouw die van bloemen hield die op het graf van haar geliefde groeide. Het nummer werd echter verboden in de Verenigde Staten, omdat men dacht dat het over drugs ging. T-Set was een band uit de Nederbeat-tijd die in 1965 werd opgericht door zanger Peter Tetro in Delft. Ze speelden een mix van beat en poprock en hadden verschillende hits in Nederland en daarbuiten. Ook Ma Bellamy en Red Red Wine zijn grote hits van deze groep. Ma Bellamy. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea bonjour, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting new. Let's all Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. 1966 scoorde The Shoes hun eerste internationale hit met Na Na Na. Een vrolijk nummer met een catchy refrein. In 1968 veranderde de band hun stijl van beat naar rock en scoorden ze hun grootste hit tot dan toe met Osaka. Maar nu eerst Wasting Time. uit het verleden. Pussycat was actief van 1973 tot 1985 en kwam daarna nog een paar keer bij elkaar voor reunieconcerten.